12 uur. Door Meegens met het NOS-journaal. De top van de Belastingdienst wist veel eerder dan tot nu toe bekend was... dat er grote problemen waren bij de inning van de erf- en schenkbelasting. Dat blijkt uit documenten die Nieuwsuur kreeg na een WOP-verzoek. Eind vorig jaar werd staatssecretaris Snel verrast... door de achterstand bij de inning van erf- en schenkbelasting. Er werd 450 miljoen euro minder opgehaald dan verwacht. Maar al bijna een jaar eerder hebben ambtenaren gewaarschuwd... dat de continuïteit gevaar loopt. De problemen zijn vooral het gevolg van de uitstroom van gekwalificeerd personeel bij de Belastingdienst. Minister Grapperhaus van Justitie heeft een kort geding aangespannen om te voorkomen dat de politie komend weekend gaat staken. De vakbonden hebben alle agenten opgeroepen om vanaf vrijdag alleen uit te rukken bij spoedeisende noodhulpmeldingen. Volgens Grapperhaus leidt dat tot onacceptabele risico's voor de openbare orde en veiligheid. Het concern Autostrade komt niet in aanmerking... voor de herbouw van de ingestorte brug in Genua. Minister Toninelli heeft de wegenbouwer uitgesloten als kandidaat. Hij benadrukt dat de brug is ingestort door slecht onderhoud door Autostrade. Het bedrijf is verantwoordelijk voor 3000 kilometer aan Italiaanse tolwegen... en zegt dat het al veel meer reparaties aan dat wegennet heeft gedaan... dan het volgens afspraken verplicht is. Toch wil Toninelli de herbouw laten doen door een bouwbedrijf... dat door de staat wordt gecontroleerd. Het lijkt erop dat Jong Oranje zich niet zal plaatsen voor het EK tot 21 jaar. De jonge voetballers verloren in Doetinchem met 2-1 van Schotland... en staan nu vierde in de pool. Het enige Nederlandse doelpunt werd gemaakt door Teun Koopmeiners van AZ. Jong Oranje had moeten winnen om een reële kans te houden om de play-offs te halen. Het weer. In het noorden valt soms regen, minima vannacht rond 15 graden. Overdag trekt vanuit het noordwesten regen over het land. In het zuiden kan het eerst nog 23 graden worden.